die bergen, daar hoog in Tirol. en stadje Koelstein, daar ging ik op school. Omringd van bergen, zo vriendelijk en stil. Ja, dat is ghost, denk wat ik plaats in Tirol. Het is zo'n mooi daar, bij ons in Tirol. De beste wijn stamt uit Zuid-Tirol. Ja, vele mensen, die willen daar zijn. En bij zo'n heer he said. Tirol.